Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de twee Canadese verdachten van de mesaanvallen is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers die werden gezocht. Zij zouden dit weekend tien mensen hebben gedood in het zuiden van Canada. 18 raakten gewond. Alles lijkt erop dat ook de gevonden man is neergestoken door zijn jongere broer, zegt correspondent Marieke de Vries. Hij heeft een, een crimineel verleden. Eh, hij heeft net een gevangenisstraf van bijna vijf jaar uitgezeten voor aanrandingen, voor overvallen. En afgelopen mei werd hij eh, voorwaardelijk vrijgelaten. Maar daarna is hij niet meer opkomen dagen bij zijn reclasseringsambtenaar. En dus was er al een opsporingsbevel voor hem uitgegeven. De politie denkt dat die jongste broer ergens in een dat in de buurt is. De inflatie in Nederland gaat door het dak. Ligt nu op 12 meldt het CBS. Dat is het hoogste cijfer ooit gemeten in ons land. Die stijging heeft vooral te maken met de hoge energieprijzen, legt mijn collega Nick Wouters uit. Nu is het vooral gas wat duurder aan het worden is, wat flink duurder geworden is. En wat er soort, eh, ervoor zorgt dat de elektriciteitsprijzen ook oplopen. Maar je ziet inmiddels, ja, het verbreedt naar eh, alles wat je in de supermarkt koopt. Alles wordt waarschijnlijk dus nog duurder de komende tijd. Dan moet je vandaag in Flevoland, Zuid-Holland of Zeeland met het openbaar vervoer op pad... controleer dan even goed of je bus of een regionale trein nog wel rijdt. Want de streekvervoer streekvervoerders staken daar. Ze willen een hoger loon, net zoals de NS. Gaan de streekvervoerders daarom een staking houden de komende dagen. Volgende week vrijdag is een landelijke staking aangekondigd. En niet een zwembad vol met mensen, maar met honden. In het Zeeuwse Axel hadden ze bedacht dat ook viervoeters wel wat verkoeling kunnen gebruiken met deze temperaturen. Maar niet elke hond is een waterrat. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Eh, ik denk dat ik het leuker vind. <laughs> nee, het zijn geen waterratten. Nee, nee. De Engelse bulldoggen die, eh, die zijn niet echt dol op water. Je krijgt het weer nog. Ja, het wordt opnieuw een warm dagje vandaag voor honden en ook voor mensen. Af en toe wolken, maar ook veel zon bij maximaal 25 tot 30 graden. Eind van de middag en in de avond zijn er wel pittige buien. Dan kan het ook gaan onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rijden op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en Diemen. 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En 5 minuutjes oponthoud bij Beverwijk op de A22 als je vanuit Velzen naar Beverwijk rijdt. Tussen Lelystad Centrum en Dronten rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte bovenleiding. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me lief kloof you see? I want to talk it over. Maybe you and me will find the four-leaf clover. Of jij ik Het lijkt of iemand is gekropen ik het voordeel van de twijfel. Oh yeah, hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog wat je worden op de Bijbel. Oh yeah, het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat je zei dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben in je mag jouw gelukt is Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je dus Weet je houdt van buikjes Weet hoeveel het kost dus Zie me naar dat druk.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 Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. summer nights we goodbye. Oh, my head. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie in Nederland is in augustus verder opgelopen naar 12 Het hoogste cijfer sinds de CBS-metingen begonnen in 1963. De belangrijkste prijsopjager was opnieuw energie. Maar ook de voedselprijzen zijn weer fors gestegen. Rusland koopt miljoenen granaten en raketten in Noord-Korea, stellen Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens de VS blijkt daaruit dat de Russen steeds meer moeite hebben om het leger te bevoorraden. Koningin Maxima is aangekomen in Californië voor een werkbezoek aan de Verenigde Staten.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 Jij hebt geen geweten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel myself, vanzelf a beautiful face.